Bij ons staat op de keukendeur. Het is niet altijd rozengeur. En mijn vader schreef op het behang. Lekker is maar één vinger lang. En op de deur van het buffet. Daar heeft mijn moeder op gezet wat er bij ons ook ooit gebeuren zal. We vieren altijd carnaval. Iedereen die jaagt en jakkert, niemand heeft nog tijd voor de lol en de gezelligheid. Men leeft niet meer, ze doen maar wat en hebben altijd pijn, omdat ze nooit eens lekker dronken zijn. Het is weer carnaval. staat op de keukendeur. Het is niet altijd rozengeur. En mijn vader schreef op het behang. Lekker is maar één vinger lang. En op de deur van het buffet. Daar heeft mijn moeder op gezet. En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal we vieren altijd carnaval. Vader die had ruzie met de chef van zijn fabriek. Moeder klungelt met de encycliek. De buurvrouw van beneden die heeft er weer een kleintje bij. Geloof mezelf, dat ligt niet aan mij. Het is weer carnaval en je hoort staat op de keukendeur. Het is niet altijd rozengeur. En mijn vader schreef op het behang. Lekker is maar één vinger lang. En op de deur van het buffet. Daar heeft mijn moeder op gezet. En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal alte carnaval. En dan gaat hij weer met z'n allen. Het is niet altijd rozengeur. En mijn vader schreef op het behang. Lekker is maar één vinger lang. En op de deur van het buffet. Daar heeft mijn moeder op gezet. En wat er bij ons ook goed gebeuren zal. We vieren altijd carnaval.